Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De PvdA moet op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. Vanochtend maakte Lodewijk Asscher bekend dat hij na de verkiezingen stopt. Ik zie er naar uit om op een andere manier, op een andere plek en op een ander moment de samenleving te dienen. Ascher was lijsttrekker van de PvdA, maar zijn naam wordt vaak genoemd als het gaat over de toeslagenaffaire. Hij was minister van Sociale Zaken toen ouders onterecht als fraudeur werden weggezet. Vraag is nu wie volgt hem op? Lilianne Ploemen, oud-minister en nu Kamerlid, wordt gezien als kanshebber. En ze kreeg net de vraag of zij het overneemt. Nou, eh, het is aan het partijbestuur hoe dat nu eh, verder gaat. Eh, dus nou, ja. Maar het is aan u of u zich kandideert. Jongens, weet je, Lodewijk is net weg. Dus we zijn allemaal een beetje aan bijkomen. Dus we wachten even af wat Partijbesturen eh, daar allemaal over te melden heeft. Er is 20 jaar cel geëist tegen Gerald P. voor een dubbele liquidatiepoging in 2016 in Noorderloos. Het probleem is dat hij al jaren spoorloos is. Een paar jaar geleden wist hij uit de gevangenis in Paramaribo te ontsnappen. Hij wordt er ook nog van verdacht als huurmoordenaar voor Rido Antachi te hebben gewerkt. Pfizer onderzoekt of het coronavaccin dat zij maken ook bewaard kan worden in gewone koelkasten. Nu worden ze allemaal bewaard in speciale vriezers op min 70. Maar daardoor is het lastig om de vaccins te verspreiden en kunnen huisartsen ze bijvoorbeeld niet toedienen. Pfizer verwacht binnen een paar maanden duidelijkheid. Deze man probeert vandaag president te worden van Oeganda. Freedom fighters become dictators. They look the we are We are Dit is muzikant Bobby Wine, 38 jaar, bijnaam de ghetto-president. Hij is bij de verkiezingen de grootste rivaal van de zittende president Museveni en is super populair bij jongeren, maar of die echt kans maakt, dat is nog maar de vraag. Want Museveni heeft er de laatste tijd alles aan gedaan om wine het leven zuur te maken. Zo is Bobby Wine meerdere keren opgepakt en zijn buitenlandse waarnemers nauwelijks welkom bij de verkiezingen in Oeganda. Het weer. In Zeeland kans op wat regen of natte sneeuw. Maar er zijn ook veel plekken waar de zon flink schijnt. Morgen juist in het noorden kans op winterse buien. Maar ook weer zon. Het wordt een graad of twee. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 12.5 when I make the best shake. Put it down heavy, even though it's lightweight. Yeah, yeah, started at midnight. Go till the sunrise. Turn out the same. till the daylight. 30 for 35. Can you stay up all night?